Volgens de politie was hij een leerling van de school in Graas. De burgemeester van Graas heeft het over acht slachtoffers. Het zou gaan om één volwassene en zeven leerlingen. Maar ook zijn er meerdere gewonden. In Groningen staan zo twee mannen terecht voor het stelen van knuffeldieren... van de herdenkplek voor Jeffrey en Emma. kinderen werden vorige maand na een dagenlange zoektocht... samen met hun vader dood teruggevonden in een kanaal in Winschoten. Je hoort verslaggever Simone Langejan. We weten allemaal nog dat die plek eh, in de dagen nadat die lichamen werden gevonden... daar in het kanaal helemaal vol kwam te liggen met knuffels, kaarsen, bloemen... Ja, die verdachten worden dus, eh, ja, hè, die worden ervan verdacht dat ze dus die knuffels mee hebben genomen. En dat vervolgens ook hebben gefilmd en online hebben gezet. De mannen van 20 komen uit Winschoten en Leeuwarden. Ze hebben gezegd dat ze spijt hebben. In het filmpje was nog een derde persoon te zien, eh, maar die wordt op een ander moment berecht omdat hij minderjarig is. En goed nieuws voor fans van K-popgroep BTS. Over een tijdje kunnen ze eindelijk weer naar optredens. En misschien komt er ook wel nieuwe muziek aan. Meerdere leden van BTS waren opgeroepen voor de dienstplicht van het Zuid-Koreaanse leger. Twee van hen zijn daar nu klaar mee. Ze werden bij de poorten van hun basis opgewacht door fans en de Koreaanse pers. En brachten nog één keer de legergroet. is hem Hoe Dank u Song. Later deze maand zijn de andere leden van BTS ook klaar met hun dienstplicht... en kunnen ze dus weer samen de studio in. Het weer, er trekt regen over. Vanmiddag droogt het overal op en vanavond is er nog wat zon. Het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de ochtendspits nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer.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 Een leerling zou het vuur hebben geopend op leerlingen en docenten... en daarna zelfmoord hebben gepleegd. Instanties zijn geschokt en verrast dat zeker 100 diergeneeskundigen in dierenklinieken werken zonder officiële registratie. Dat is nieuws van de NOS en Omroep Brabant. Het OM roept op aangifte te doen en demissionair staatssecretaris Rummeny van Landbouw noemt het zorgelijk. Het bestuur van BBB wil dat Caroline van der Plas opnieuw lijsttrekker wordt. Er zijn tot nu toe geen tegenkandidaten. De algemene ledenvergadering van BBB beslist op 21 juni.